Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis zijn de 13 militairen herdacht... die donderdag omkwamen bij de aanslag op het vliegveld van Kabul. Onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie waren daarbij aanwezig. President Biden sprak met familieleden van de gesneuvelde militairen... die tussen de 20 en de 31 jaar oud waren. Naast de 13 Amerikaanse militairen kwamen ook zeker 170 Afghanen om bij de zelfmoordaanslag in Kabul. Vandaag hebben de VS naar eigen zeggen een zelfmoordaanslag voorkomen. Bij een luchtaanval werden één of meerdere vermoedelijke terroristen uitgeschakeld... die met explosieven onderweg zouden zijn naar het vliegveld van Kabul. Orkaan Ida is in de Amerikaanse staat Louisiana aan land gekomen. Tienduizenden Amerikanen zijn al op de vlug geslagen... voor wat de National Hurricane Center een extreem gevaarlijke orkaan noemt. Ida vormt mogelijk een bedreiging voor New Orleans... de stad die in 2005 zeer zwaar werd getroffen door de orkaan Katrina. Ruim 1800 mensen verloren toen het leven. Er worden windsnelheden van zeker 240 kilometer gemeten. Behalve schade aan huizen wordt ook rekening gehouden met stroomuitval en overstromingen. Max Verstappen is uitgeroepen tot winnaar van de verkorte en uitgestelde Grand Prix van België. Het is zijn zestiende zege in de Formule 1. Omdat het de hele dag regende was het zicht slecht. Daardoor kon de race niet doorgaan op het geplande tijdstip. Toen de race uiteindelijk wel van start ging, werd hij na drie rondjes alweer stilgelegd. Formule 1 race gaat de boeken in als de kortste ooit. Muzikant, zanger en producer Lee Scratch Perry is overleden. De Jamaicaan was al geruime tijd ziek. Perry werkte onder meer samen met Bob Marley, de Beastie Boys en Keith Richards. In Jamaica was Lee Perry een grootheid. Zo werd hij onderscheiden met de Order of Distinction. De minister-president van Jamaica noemt zijn dood een groot verlies voor het land. Perry is 85 geworden. Het weer vanavond en vannacht trekt nog veel bewolking over het land... maar er komen ook een aantal opklaringen voor. Morgenochtend is er vrij veel bewolking... maar in de loop van de dag krijgt de zon wat meer ruimte. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog een korte file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt daar minder dan 10 minuten op En 5 minuten vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk.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 Step to your girl, let me know it's your world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering, all through the night. Didn't know this love could be so tight. Leave me alone. Leave me alone.